4 uur. Jan van der Putten met het NOS. het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart... naar het ongeluk met de hijskranen en het brugdeel in Alphen aan de Rijn. Officier van Justitie Nooy zei op een persconferentie... dat drie mensen zijn aangemerkt als verdachten. Ze hadden zichzelf gemeld bij de politie... omdat ze graag hun verhaal wilden doen. Nu ze officieel verdachten zijn, hebben ze recht op een advocaat. Het OM vindt het nog te vroeg om te spreken van schuld of van strafbare feiten. Het is nu vrijwel zeker dat er bij het ongeluk in Alphen aan de Rijn geen slachtoffers zijn gevallen. In eerste instantie werd gesproken over 20 gewonden, maar in de puinhopen is niemand gevonden en er wordt ook niemand vermist. Duitsland heeft vorig jaar een record aantal immigranten binnengekregen. Het waren er een kleine 11 miljoen, blijkt uit officiële statistieken. Eén op de vijf Duitsers heeft inmiddels een migrantenachtergrond. Dat zijn er bijna 16,5 miljoen. Vooral de instroom van Oost-Europeanen is groot. Veel Polen, Roemenen, Bulgaren en Hongaren zoeken werk in Duitsland. Ook het aantal asielzoekers steeg naar recordhoogte. Vorig jaar kwamen er 200.000 naar Duitsland. Dit jaar zijn het er waarschijnlijk 450.000. President Obama noemt klimaatverandering een direct gevaar voor de Verenigde Staten. Het is volgens hem niet iets van de verre toekomst, maar het is de werkelijkheid waar we nu mee te maken hebben. Gisteravond maakte Obama zijn klimaatplan bekend. Vooral de energiesector wordt aangepakt. Kolencentrales moeten hun CO2-uitstoot met ruim 30% verminderen in 2030. Amerikaanse staten moeten meer wind- en zonne-energie gaan opwekken. Volgens critici is het Amerikaanse klimaatplan slecht voor de economie. Een aantal tegenstanders stapt naar de rechter om het plan aan te vechten. Vannacht van het zuiden een regen- of onweersbui.